eerst Teertstra met het NOS-journaal. De parlementsregeringspartijen krijgen ongeveer 57% van de stemmen. Ze hebben de winst waarschijnlijk te danken aan hun pro-westerse koers in het conflict in Oekraïne. De afgelopen maanden heeft Letland aangedrongen op meer NAVO-militairen in de regio. En het land heeft de defensieuitgaven op opgeschroefd. Daarvoor was de regering helemaal niet zo populair... omdat er vanwege de economische crisis in Letland veel moest worden bezuinigd. In Mexico is een massagraf ontdekt in een stad waar sinds vorige week tientallen mensen worden vermist. Hoeveel lichamen er in het graf in de stad Iguala liggen is niet bekendgemaakt. Vorige week liep in Iguala een studentenprotest uit de hand. De politie schoot op de studenten en doodde er zeker zes. Op foto's is te zien dat agenten daarna een aantal mensen oppakten en wegvoerden. Ze zijn sindsdien spoorloos. Het is niet duidelijk of dit de mensen zijn die in het graf liggen. Greenpeace mag een tanker met olie van Gazprom niet blokkeren als die de Rotterdamse haven binnenvaart. De rederij die voor de Russische oliegigant olie vervoert was naar de rechter gestapt om het verbod af te dwingen. Volgens de rechter zijn de bezwaren tegen de olieboringen op de Noordpool wel bekend. De milieuorganisatie heeft er al veel publiciteit mee gehaald en dus weegt het belang van de reder zwaarder. In de eredivisie is Cambuur op een gedeelde eerste plaats gekomen. De Friese wonnen met 4-1 van Dordrecht en hebben nu evenveel punten als PSV, Ajax en PEC Zwolle. Die clubs spelen de komende dag. Go Ahead Eagles won de uitwedstrijd tegen FC Utrecht met 3-2. Willem II Heerenveen werd 2-1. Heracles boekte na zeven nederlagen zijn eerste overwinning. NAC werd met 6-1 verslagen. Het weer. Het is bewolkt met van tijd tot tijd regen of motregen. Later vanuit het westen droog. Komende ochtend begin bewolkt, maar smiddags is er geregeld zon.